Dit is Doral Almegens met het NOS-journaal. Turkije wil het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië... bestempeld als een daad van agressie tegen het hele bondgenootschap. Dat heeft de Turkse vicepremier gezegd. Artikel 5 van het NAVO-verdrag houdt in dat een aanval op een NAVO-land... wordt opgevat als een aanval op het hele bondgenootschap. Alle 28 lidstaten moeten daar dan wel mee instemmen. De NAVO vergadert morgen op verzoek van Turkije over een reactie op het neerhalen van het toestel door Syrië. Vanavond werd bekend dat Syrië vrijdag nog een Turks toestel heeft beschoten. De bemanning was op zoek naar de collega's van het toestel dat kort daarvoor door Syrisch afweergeschut was neergehaald. In Amsterdam-West is de man overleden die bij een schietpartij zwaar gewond was geraakt. Hij was met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er meerdere keren geschoten, vermoedelijk in een portiek. Agenten hielden korte tijd later een verdachte aan. Over de achtergrond van de schietpartij en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Op het internationale vliegveld van Mexico-stad zijn drie politiemannen door collega's doodgeschoten. Twee waren er op slag dood, de derde overleed in het ziekenhuis. Schutters stonden op het punt te worden gearresteerd omdat ze betrokken waren bij het smokkelen van drugs via het vliegveld. De twee agenten zijn voortvluchtig. Cyprus heeft noodhulp aangevraagd bij de Europese Unie. Het land heeft dringend geld nodig om zijn banken overeind te houden. Die hebben 23 miljard euro uitstaan in Griekenland. En het is maar de vraag of ze dat geld ooit terugzien. De overheid is niet in staat om zelf de bankensector te redden.